President Klaus wilde het verdrag van Lissabon pas tekenen als zijn land een uitzonderingspositie zou krijgen. Nu dat is gebeurd hoeft Tsjechië niet bang te zijn voor schadeclaims van Duitsers... die na de Tweede Wereldoorlog uit Tsjechoslowakije zijn verdreven. Klaus zal het verdrag pas tekenen als ook het constitutionele hof van Tsjechië er dinsdag mee instemt. Een man die in de gevangenis zat voor mensenhandel is tijdens een weekendverlof gevlucht. Hij zat een strafheid van vier jaar. Minister Ballin zei in de Tweede Kamer dat verzuimd is het Openbaar Ministerie te vragen of verlof wel verstandig was... Als dat wel was gebeurd zou het OM volgens de minister hebben geadviseerd om de man niet met verlof te laten gaan. De brandweer in de Limburgse plaats Stijn zal nog de hele nacht werk hebben aan de brand in een winkelcentrum. Het blussen is soms onmogelijk door instortingsgevaar, daarom wordt er ook meteen gesloopt. Door de brand zijn meer dan 40 winkels en 6 woningen verwoest. Een naastgelegen seniorenflat werd ontruimd. Het is niet bekend wanneer de ruim 100 bewoners weer naar huis kunnen. Ajax heeft zich met veel moeite geplaatst voor de vierde ronde van de KNVB-beker. In de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht kwamen de Amsterdammers in de 46e minuut op 1-0. Maar 10 minuten voor tijd maakte Calies voor Dordrecht de gelijkmaker. In de allerlaatste minuut van de verlenging was het Emmanuelson die uit een vrije trap de 2-1 binnenschoot. Ajax eindigde de wedstrijd met 10 man omdat Gabri in de tweede helft van de verlenging van het veld moest na zijn tweede gele kaart.